Zie CFM Zandvoort. See it in the house. Tot aan 12 uur gaan we vanavond door. In het afgelopen uur heb je kunnen luisteren naar The One and Only DJ Ramonski. Zometeen DJ JK. Een uur lang non-stop in de mix. Op 106.9, 104.5. Ik zeg... Nou, hou hem hier. giving the love, we're gonna do it all night. People in the club feeling alright. feeling alright. keep giving the love, we're gonna do it all night. People in the club feeling alright. to new je op je radio. Behind Wheels of Steel, de one and only DJ JK. Hey, hartstikke leuk dat je weer hebt geluisterd naar een drie uur durend programma op jouw lokale radio CFM Zandvoort. Ik bedank jullie allemaal weer voor het luisteren en ik zeg volgende week vrijdag 9 uur sharp zijn we weer bij je met de allerheetste dance releases, dance nieuwtjes en veel meer ongein.